Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Goed nieuws voor mensen die regelmatig de trein pakken tussen het noorden en de Randstad. Vanaf zondag rijden er weer treinen tussen Lelystad en Dronten. Begin september kwam er een hoogspanningskabel op de bovenleiding terecht. En daardoor ging er zoveel stroom door alle kastjes en schakelaars van ProRail dat er een hoop kapot ging. Het was een stuk van 7 kilometer lang en daar hebben we eigenlijk vrijwel alles moeten vervangen. Dus dan heb ik het over kabels onder de grond, maar ook boven de grond. En dan ook dingen als transformatoren, relaishuizen en zelfs een stukje rails zelf waar de kabel uiteindelijk op de rails gekomen is. Want daar zag je echt de inslag van, eh, van die kabel. Ja, het is nu bijna allemaal weer gefixt. Zeven Marokko-supporters uit Amsterdam hebben komende zaterdag huisarrest tijdens de WK-kwartfinale. Ze moeten thuis blijven omdat ze zich gisteren hebben misdragen na de winst van hun land op Spanje. En mogen zaterdag dus niet de straat op. In Rotterdam is de straf een stuk, stuk strenger. Zeven railschoppers moeten zich daar op het politiebureau melden tijdens de wedstrijd. En fietsers van Flink, Getir en Gorilla's hebben een petitie bij hun baas afgeleverd in Amsterdam. Die is ondertekend door 200 flitsbezorgers. Ze vinden dat er dingen niet goed geregeld zijn. Veel kunnen amper rondkomen van hun loon en ze horen pas een week van tevoren wat hun rooster is. En ze komen vaak in gevaarlijke situaties terecht op de weg. Vijf mannen die voor de rechter staan voor de aanslagen, aanslagen in Brussel zes jaar geleden zijn de rechtszaal uitgelopen uit protest tegen de veiligheidsmaatregelen. Ze worden bijvoorbeeld geblinddoekt en met harde muziek op weg naar de rechtbank gebracht. Daar zijn ze zo klaar mee dat ze weigeren hun verhaal te doen, zegt deze verslaggever van de VRT. Wel, een van de beschuldigden, Ali El Haddad Assoufi, zei dat hij wel wil spreken voor de slachtoffers, maar dat ze psychologisch gebroken worden. Zo zijn er volgens hem camera's op de wc. En daarna zei hij, wie bepaalt dat ik zo gevaarlijk ben, dat ik mij iedere dag moet uitkleden voor drie mensen. Het proces ging wel gewoon door. Vandaag las het Belgische Openbaar Ministerie de beschuldigingen voor. En dat is een stapel papier van 500 pagina's. Krijg je nog het weer en trekken buien over. Lokaal kan er ook wat natte sneeuw vallen. Tussendoor is het aardig zonnig bij 6 graden. En morgen winterse buien. En later kan het ook weer wat zonnig zijn. En dan een graad of 4. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De wat langere files in onze regio vinden we op de A2 Amsterdam-Utrecht bij Maarsen. 20 minuten vertraging door 8 kilometer file. Kwartiertje oponthoud op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Er staat een kapotte vrachtwagen de rechte rijstrook van de A7 te blokkeren vanuit Zaanstad naar Hoorn bij Avanhoorn. Daar 16 kilometer file en drie kwartier vertraging. En een kwartier vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Velsen 12 kilometer file.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 And sometimes I know you get impatient. But you don't put on a show to get ovations. Take it to court and go do litigations. And I respect your gangster. Treat you like a princess and put some on your neck to thank you. She's my pinch hitter. When the starting lineup ain't playing right, I come off the bench with her. It might sound like I'm gassing ya, but it takes time to get from the backseat to the passenger. We've been creeping and sneaking just to keep it from leaking. We so deep in our freaking and we don't sleep on the weekend. Wifey's a little bit uptight. Wonder why I keep coming home in the middle of the night it'll be alright. If y'all bump heads, it'll be a fight. But I said it'll be alright. Come on. I really wanna be with you. Be with you. Wanna be real with you. Real with you. I can't leave you alone. No. And I know I step out of line or get out of pocket. So I made sure canary sit out your locket to protect you. I get out and cock it, and you know the barrel of my big enough to spit out a rocket. Oh. You gon' play dumb if cops do come through. I gotta keep the top up if my drop do come through. But I know the boutiques and shops you run through. So I cop her one and cop you one too. You always get a daily page, weekly ring. Plus you ain't too shy to do them freaky things. I ain't gotta put a band on your finger. I worry about you telling the whole world I'm your man while I'm Springer. At first you was something I denied, something I would slide just to do something in the ride. But shorty, it's something you provide. Cause the entree ain't as good without something on the side, you know really wanna be with you. Wanna be real with you. I can't leave you alone. And I know I'm living wrong, but I can't let you go. You're the one I want in my life. In my already got a Got Can't leave you alone. And I know I'm living wrong, but I can't oh. let you go. Uh oh. I might be leaving the earth soon. My girl gon' kill me if she smell a tin of your perfume. It's gon' be a clip toss if I go back with stains of your lip gloss on my throwback. She won't care if I'm a platinum rapper. If she catch me with an empty magnum wrapper. So keep it on the down low, call the car seller. You seen what happened with Mr. Big and R. Kelly. Uh. You know I can't forget. Anytime that she is there for you. Feelings I'll share with you. Which makes it a little more clear for you. I really wanna be with you. Be with you. I got to be real with you. Real with you. I can't leave you alone. No. And I know I'm living wrong, but I can't let one of my life. One of my life. Already got away. Got away. Can't leave you alone. No. And I know I'm living wrong, but I can't let you go. Really wanna be with you. Be with you. Gotta be real with you. Real with you.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 In Rotterdam is in het water een stoffelijk overschot van een foetus gevonden. Dat lag bij de RDM-kade bij de buurt Heiplaat. Voorbijgangers ontdekten het. Zij hebben de politie gebeld. Minister Adema van Landbouw wil zo snel mogelijk een verbod op stroomstootwapens... die door veetransporteurs worden gebruikt. Adema noemt de beelden daarvan, die bij RTL te zien waren, walgelijk en ook afschuwelijk. De man die de bommen maakte voor de aanslagen in twee nachtclubs op Bali in 2002 is vervroegd vrijgelaten. Bij die aanslagen vielen 202 doden, onder wie ook vier Nederlanders.